9 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. In de Kalverstraat in het centrum van Amsterdam is een grote bouwschutting omgevallen. Zeven mensen zijn gewond geraakt, één van hen is zwaar gewond. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. De houten schutting waaide om door de harde wind. De winkels in de Kalverstraat waren al dicht toen het ongeluk gebeurde. Arabist en Europarlementariër Hans Jansen is overleden. Jansen zat sinds juni vorig jaar in het Europees Parlement voor de PVV. In 2010 was Jansen getuige in het proces tegen Wilders. De PVV'er werd verdacht van haatzaaien en discriminatie. Jansen nam het op voor Wilders. Hij schreef 17 boeken over de islam en andere religies. Ook werkte hij mee aan een Nederlandse vertaling van de Koran. Sinds het begin van dit jaar schreef hij columns voor de weblog Geen Stel. Hans Jansen is 72 jaar oud geworden. In het grensgebied van Saoedi-Arabië en Jemen is gevochten tussen het Saudische leger en de jemenitische opstandelingen. De partijen bestookten elkaar over en weer met mortiergranaten. Stamhoofden in Jemen zeggen dat er zeker twee Saudische burgers zijn gedood. Ook zouden er gebouwen in Saoedi-Arabië zijn beschadigd. Opnieuw heeft zich in de Verenigde Staten een republikein kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het is de 59-jarige oud-gouverneur van Arkansas, Mike Huckabee. De voormalige dominee is erg populair bij gelovigen en staat bekend als sociaal-conservatief. Huckabee was in 2008 ook al in de race om de republikeinse presidentskandidaat te worden. Hij eindigde toen als tweede na John McCain. Het weer, de laatste buien zijn het land uit. De zuidwestenwind waait wel stevig door, matig of vrij krachtig boven land tot hard aan zee. Vannacht is het bewolkt, maar droog bij minimaal 9 graden. Morgenochtend zonnig, later op de dag ontstaan enkele buien. Aan zee waait dan een krachtige wind en de temperatuur komt uit rond de 15 graden. Dit was het NOS Journal.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 gaan we nu een ritje maken met de nachttrein. En wie kan dat beter dan Oscar Pietersen? Hij laat zich eh, begeleiden door een eh, best eh, stelletje mensen... namelijk Ray Brown on de bass en Ed Thickman op de drums. Night Train. never stop. Love natuurlijk nam zij ons weer mee met haar fantastische stem. Maar wie ons ook eh, weet te beroeren, dat is Van Morrison. En ook hij gaat onze harten stelen. Laten we gaan luisteren naar het nummer van een prachtige cd Down the Road. En het nummer heet Still My Heart Away. can hear the sound of violins. I can hear the piper play. And every time the song begins, you just steal my heart away. The journey's longer than I thought, my Lots of things get in the way. But every time I think of you, you just steal my heart away. There's a place way up the mountainside Where the world keeps standing still It's like the sunshine after rain I'll come To be with you will save the day Cause I know when I'm with you again you just peel my heart away my heart Dit. Jerry Milken op de bariton sax, Astor Piazzolla op de bandeon. En het werd opgenomen al een poos geleden in Milaan, Italië, oktober 1974. En ik kocht deze langspeelplaat in Beverwijk op 20 mei 1983. En wat een waarde heeft dat nog. 20 years ago heette dit nummer. En wellicht kunt u zelf eens kijken of u eh, de 20 jaar van uw leeftijd aftelt... en dan nog even weet waar u op dat moment verbleef. Sweethearts on Parade is een eh, nummer van de Pablo All Stars Jam Session... op de Montreux Festival 1977. En dat waren een aantal grote die daar aan meededen. Milt Jackson bijvoorbeeld op vibrafoon. Clark Terry op trompet, trompet en flugelhorn. Hij is pas overleden op hoge leeftijd. Ronnie Scott, sax; Oscar Peterson op piano... Joe Pass op gitaar, Niels Petersen op de bass... en Bobby Durham op de drums. Laten we gaan luisteren naar het nummer Sweethearts on Parade. never planned my imagination. situation so heavenly. So heavenly. fairyland where no one else could enter. In the center, just you and me like a hammer. It's like a hammer. My arms wound around you tight. Ba, ba, ba, yeah. And stars. Gerald en Louis Armstrong. En wat zijn dat toch een virtuositeiten die hun eh, voor het publiek de last eh, naar voren hebben gebracht. Wat een energie en wat een optimisme. Allebei. En dat was dus duidelijk te horen in de sterren die over Alaska te zien waren. Ik maak eh, even bekend dat vanmiddag, dus dat is volgende week, 10 mei... het laatste jazzconcert van dit seizoen gaat plaatsvinden... En die moet je in je agenda zetten. De gastrolist is niemand minder dan de wereldberoemde Italiaanse jazz-saxofonist Maxi Jonata. Hij wordt beschouwd als een van de grootste blazers van de hedendaagse Italiaanse jazzscene. Hij speelde in een belangrijke jazzclub en jazzfestivals over de hele wereld. En de kosten hoeft u niet te laten, want het is 12,5 uur eh, eh, eh, moet je betalen. En eh, als je dat wil doen, want na afloop is er ook nog gelegenheid voor een diner op het menu staan biefstuk met garnituur en dessert. En dat kost dus 12,5 euro. En de toegang voor het concert is 15 euro. Dus wie eh, volgende week zondag eh, de laatste bijeenkomst wil bijwonen... is natuurlijk van harte eh, welkom. En dan moet u bellen naar 023 531 0631. Want reserveren met dit prachtige diner na afloop is natuurlijk wel noodzakelijk. Dus ga daarheen om vast in de stemming te komen. Ik heb helaas niet in mijn, eh, ehm, bij mijn spullen Max Ionata. Maar we gaan een andere prachtige saxofonist laten horen. En dat is eh, Ben Webster. En dat is van de cd op de langspeelplaats Soulville. En daar gaat hij dan ook een nummer van draaien. Laten we gaan luisteren naar Ben Webster... in het prachtige, eh, gevoelige nummer Soulville. Dutch Swing Band... Eh, met daarbij meester Pieter van Vollenhoven. En dat was een plaatje wat uitgebracht werd... ter gelegenheid van eh, de gehandicapte sport. En dan kon je dat plaatje dan ook kopen en bijdragen... met een uh, eh, nummer erop. En dat was heel leuk om dat in mijn bezit te hebben. Ik zie daar nog een hele jonge foto van Dickie Kaart... En Dickie was erg gesteld op mijn zuster. En ik heb zelfs van hem nog een trommeltje gekregen van die Kaart. Leuk als een soort herinnering aan vroeger. Maar nog één man die uitstekend eh, de harten van Nederlanders wist te vertolken... dat was eh, Benny Goodman, Want hij was een van de mensen die hier eh, ook naartoe kwam... en de hele bol in, in Noord-Holland op stelt bracht. Want dat was de tijd dat de jazz als het ware... in de harten van jonge mensen in die periode... een hele hoop dingen losmaakte. En na Benny Goodman kwam natuurlijk ook nog eens een keer de, de, de Beatles ook nog eens een keer in eh, Noord-Holland. Eh, in, de, in de, dacht ik, de fruithallen of de bloemenhallen. Die traden daar toen op. Maar we gaan nu door met Benny Goodman. Het nummer is Don't Blame Me. there's nothing left. All oh, gone and run away.